8 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben een geheim akkoord gesloten... over een douane-Unie, dat schrijft de Sunday Times. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland blijft volgens het akkoord open... en daarmee wordt een van de grootste obstakels... in de brexit-onderhandelingen weggenomen. Een woordvoerder van premier May noemt het artikel speculatie. De onderhandelingen hierover tussen Brussel en de Britten zijn nog steeds bezig. Op Sicilië is een familie om het leven gekomen door noodweer. In een dorpje bij Palermo overstroomde het huis van de familie. Negen mensen kwamen om het leven. Drie anderen werden gered. Een man en een meisje waren net de deur uitgegaan om snoep te kopen... terwijl een derde zich buiten aan een boom vastklampte. Op een andere plek op Sicilië werd een auto door het water meegesleurd... en viel één dode. Het totaal aantal doden door noodweer in Italië staat nu op 25. In Breda is afgelopen nacht iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De politie is nog op zoek naar de dader of daders. Over het motief is nog niks bekendgemaakt. In Wemeldingen in Zeeland heeft een houten paal van een vangrail... zich dwars door een auto geboord nadat de automobilist tegenaan was gebotst. De bestuurder en twee andere inzittenden raakten gewond. De brandweer heeft de houten vangrail afgezaagd om de auto los te krijgen... waarna de gewonden konden worden bevrijd. En 32.000 mensen hebben vannacht de Amsterdamse Museumnacht bezocht. Op 56 locaties in Amsterdam bleven de deuren tot twee uur open voor kunst en cultuur. Zo veranderde het Rijksmuseum in een bruine kroeg met smartlappen en muziekoptredens. De Amsterdamse Museumnacht is vooral bedoeld om jongeren naar musea te trekken. Volgens een woordvoerder is dat gelukt. Bijna een derde van de bezoekers was jonger dan 25 jaar. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen rond het vriespunt.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 Pioneer, pistoliers, and a dead shot with each hand. claim he was the quickest, there's few ill agree. fewer yet to saw as plainsmen draw still breed like you and me. He led a stagecoach freight team in his early days of life. One evening on the western trail, Bill took the air of night. Who should come upon him but a bear whom he'd awoke? While Bill produced his bowie knife and fashioned a new coat. Kansas prairies he knew well, and wild Missouri too. Come 1861, Bill donned the Union blue. Not unlike his daddy, he'd seen old man in barns, And every man in Jimmy Lane's brigade of Hickok they were fond. While a marshaling in Abilene, many Texans came to call. Phil Cole told John West Hardin while Bill got to fall. He's cruel and brutish Yankee, and if you don't, then I will. While Bill put down Phil Coe and Wes Hardin's living still. on at all's place. Amidst the game of poker, holding aces and two eights. Well, up stepped from behind him the coward Jack McCall. A slug ripped through his auburn hair, poor Wild Bill never saw. Songs of the Plains bestaat uit nummers die stuk voor stuk buiten alle tijdsbesef staan. Als ware het liedjes die er altijd al geweest zijn. Het is een mix van covers en eigen werk. Al zou je niet zomaar kunnen zeggen welke songs tot welke categorie behoren. Door alle overbodigheid weg te werken gaan de nummers allemaal tot de pure essentie als waren ze de verpersoonlijking van de kale prairie. Colter Wall zingt erover met een doorleefde stem, terwijl hij pas begin twintig is. Wild Bill Hickok was de eerste song. Saskatchewan, 1881 en Calgary Roundup zijn nog twee songs van Songs of the Plains. Prachtig ingetogen werk. man, go away from my door. You got my wheat and canola seed, you're asking me for more. You better fly for I produce my 44. I'm just a prairie boy, never meant none no harm. Spend my days making wages out on the Martin's farm. No oh, Eastern boy gonna twist my arm. It's so damn cold out here. Wind'll cut your half in two. I ain't kidding now. My old plow is frozen to my mule. I've been living off ice cold rainbow stew. Don't be picking fights with no melanites gonna be raising cane while they're planting grain and working through the night. Gonna let you know if you ain't acting right. So, Mr. Toronto man, go away from my door. Got my weed and canola seed. You're asking me for more. Better fly for I produce my 44. Better fly for I produce my 44. Jim Ross is a cookie boys, he sure can toss him up. And his chuck is good enough for any man. We're jolly bunch cowboys, and we hope you are the same. Have no cares, lost. we come and gather in our circle and we'll sing this of song. Heading for Calgary Stand. name. Better pal, cowpunch never knew. Weigh that horse, toss, rope and take lead in hand. When you're stuck, he'd always see you through. But Charlie Punch Cowboy you are the same. We have no cares, laws we seldom heed.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 Wauw, wat een album. Inderdaad, een big deal. Ik kan nu al zeggen dat dit album tot mijn favoriete top 10 hoort in 2018. Mijn favoriete track van het album is Swinging for the Rafters waarin ze de steun krijgen van Danny Mitchell en Rob Carly. Met Big Deal treedt deze formatie in de voetsporen van Bob Wills. There's a place down by the water, muddy, muddy water by the trestle tracks, where the big band plays on Saturdays and the rum runs thick and fast. Pajamas, boots and skirts and bolo ties. Come dance your girl through the curling smoke of this unholy sight. Swinging. talk about it, cause he's a dangerous cat. Ooh, at his barn we party, steel guitar and lantern glow. The best big band in five counties, you ought to hear that drum. Sun. is welcome, but you best not take the chance. Cause if Jimmy finds you sneaking around, he's, he's gonna, gonna, he's gonna, gonna make, make you dance. Mansell heeft van Ierland al meer dan 20 jaar zijn thuis gemaakt. Hij is nu een van de beste countryartiesten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft tot op heden 12 solo studioalbums en twee volledige dvd's uitgebracht... en is met zijn band The Country Kings voortdurend op tournee door Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Robert werd ook al eens gekozen tot Iers favoriete country muziekzanger. She's My Baby. drinking and dancing, but that's alright. Cause I'm on the sofa with my best friend. I've had my share of fun and fooling around, but those days are gone and my feet's on the ground. I want to wife to She's everything Martina McBride op jonge leeftijd in de ban van countrymuziek. Na schooltijd zong ze urenlang mee met de klassiekers van Reba McIntyre, Linda Ronstadt en Patsy Cline. In 1992 verscheen haar debuutalbum The Time Has Come.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 Het combineren van de dubbele hang naar de truckersland en adembenemende eerlijke ballads. 18 Wheeler is zo'n overduidelijke truckersong. She come a long, long way for a good old boy, letter from the interstate. Said I love you, little girl, and I wanna make you mine. But don't you gonna make the way? Well, she should've known better when she saw that the letters were written on a motel bill. But by the time he arrived, she was blind with the signs of love. strange and cigarette smoke. She's waiting in the bed alone. Never mind playing wife, she just said a phone call, but she's waiting on the telephone. Well, she got herself a job. Zover ik weet heeft Vince Gill Never Knew Lonely in ons land geschreven tijdens zijn bezoek aan Caro's Country Time. Dat was in 1989. Dat waren nog eens tijden. Mooie herinneringen aan. De original van deze week. ever really cared. When I've reached out for you, you've always been there. Now I'm so far away, and baby, I'm scared. I never knew lonely till. and the strength I need to keep me sane in this life. can't make up for the times I've been gone. I'll prove I love you in the words of this song. Back in your arms, girl, it's where I belong. I never knew. Loretta Lynn kan echt tot de laatste nog levende iconen van de countrymuziek worden gerekend. De inmiddels 86-jarige Loretta heeft in haar leven nogal wat muzikale hoogte- en dieptepunten meegemaakt. De ster van de 60er en 70er jaren viel eind jaren 80 in een diep muzikaal gat. Haar muziek kwam gewoon niet meer aan bod. Ze gold als weer van de uitstervende countrymuziek. Maar deze tijden zijn al lang voorbij en als uit de Assa herrezen beleefde Lins klassieke countrymuziek in de jaren 2000 een wedergeboorte. Wouldn't Be Great is de titelsong van haar nieuwe album. Real Country Wouldn't it be fun if you could say you love me just one time with a sober mind. Wouldn't that be fun? Now, wouldn't that be fun? Wouldn't it be great if you could love me first and let the bottle wait? Now, wouldn't that be great? Wouldn't that be great? Wouldn't it be great? Hey, hey, wouldn't that be great? catch a wave and watch it break. Wouldn't it be great? Hey, hey wouldn't that be great? Lord, it's for our sake. Now, wouldn't that be great? love, what's a man so great be thinking of? In the name of love, what a man he was. Love went to waste when my sexy lace couldn't turn his face. The bottle took my place. Love went to waste. Wouldn't it be great? it break. Wouldn't it be great? Wouldn't that be great? Lord, it's for our sake. Now, wouldn't that be great? Wouldn't it be good? And I know you could if you just would. Wouldn't that be good? Lord, I know you could. Now, wouldn't that be great? Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Het 32e album van singer-songwriter Dick van Altena is feit. Na de commerciële successen van met name het Nederlandstalige album Novemberwind en de jubileum-cd Singer and Songs was er behoefte om terug te gaan naar de essentie, de man, zijn gitaar en zijn liedjes. I can't see her light no more I'll say goodbye strange before these two let forget.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 En daarmee de feitelijke opvolger van Lonely Hours uit 2001. Waarmee deels de titel is verklaard. We gaan nog luisteren naar de titelsong en Come and See. Dick wordt opnieuw bijgestaan door zijn vaste club topmuzici. Verder doen de twaalf zelfgeschreven juweeltjes op het album het werk. They say when you lose your love, your heart will break, and so will you. Then one day find someone new. But lonely hearts, they just won't break. Lonely hearts, Lord, how they ache. When love once filled your heart, it's hard to learn to live without. It's easier to die. There's no doubt, cause lonely hearts, they just won't. lonely hearts. Lord, how they ache, taking more than I can stand. Hope someone will understand. They say when you lose your love, your heart will break, and so will you. Then one day you'll find someone new. But lonely hearts, they just won't. my time would come. Now my troubles all seem to be over, though my arms still feel kinda numb. Come and see me in heaven, I'll be on a second port somewhere, joking and picking and a smoking with a whole lot, a whole lot of time to share. sun always shines below us, and you never ever get the blues. But remember when you go party, don't step on no blue suede shoes. Come and see me in heaven, I'll be on a second port somewhere. Joking and picking and a smoking with a whole lot, a whole lot of time to share. Come and see me when you get there. I miss your ravishing smile. And this afterlife's pretty lonesome, but I'd understand if you'd wait a while. picking and a smoking with a whole lot, a whole lot of time to share. Come and see me in heaven. We'll have a whole lot, a whole lot of time to share. Dit was het blokje Country uit eigen land. Wild Herb en de Free For Alls uit Chicago vertolken originele wilde honky-tonking funky country en rockabilly. Vaak wordt dit omschreven als old school. Voeg erbij de enorme energie en enthousiasme en je hebt muziek waarbij het moeilijk stilzitten is. Put some twang in your twang. Hey rock quick what you got to do. To get yourself a smile and your honeybee too. To get your noggin bob, gotta start with your boo. All right. I said much. Deze geweldige cast van muzikale gasten en vrienden delen niet alleen een gemeenschappelijke liefde voor western swingmuziek, maar creëren samen een geluid dat het oude combineert met het nieuwe. Het is een eerbetoon aan de roots van traditionele muziek in hun eigen, nieuwe, klassieke, originele songs. Samen met Jane Monite luisteren we naar de muziek van de Western Swing Authority met Mississippi. Nee, niet die van Pussycat. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Mississippi River, I'm going down to New Orleans. Oh, by the and I, crooked letter, crooked letter I. Crooked letter, crooked letter I. Humpback, humpback I, ah, Mississippi, blowing down. by my Tennessee home, where history was made by Steamboat Bill and Memphis is the town I'm in. Hey, Miss Jane, did you come to play? Oh yeah, I came to play with WSA. What helft van de Indigo Girls heeft leuke ervaring opgedaan met haar laatste soloalbum. Op Holler, haar nieuwe album, borduurt ze voort op de ingeslagen weg. Het 14 songs tellende album bevat weer fraaie songs. Tonight, I'm paying the rent. I drive all night. Crossroads, Kees de Haan. Cody Johnson staat op de eerste plaats in Texas met zijn song On My Way To You. Een mooie titel, en eigenlijk geldt dat ook voor mij, want met deze songs ben ik op weg naar jou. Blijf luisteren, want we gaan zo nog een uur door. Zometeen nog een uur country. All the boats I missed, all the hill I've called. all the lips I've kissed, all the love I've lost. I got kicked around. I've been black and blue on my way to you. All the stars I've seen, all the songs I've sung, all the beers I've drank, all the damage done. I was just passing time, kinda just passing through on my way to you. Every curve, every ditch, every turn, every bridge I left behind. I got the radio up, the sun is going down. I'll take a left at the bank, now i head straight through town. So baby, put on that dress, a little sweet perfume, cause I'm on my way to you.